Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt een deel van de inwoners van Zevenaar-Zuid en Didam voor besmet water. In het drinkwaterreservoir zijn opnieuw sporen gevonden van de enterokokkenbacterie. Op de website van gemeente Zevenaar staan de postcodes van huishoudens... die hun water eerst drie minuten moeten koken voor ze het kunnen drinken. Inwoners kunnen wel gewoon douchen of de afwas doen. Die dam had vrijdag ook al te kampen met besmet water. Volgens Vitens gebeurt het jaarlijks zo'n 10 keer dat het water besmet raakt. De oorzaak is niet bekend. De binnenstad van Tiel heeft opnieuw te maken met stankoverlast. De stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan reukloos aardgas... komt tot nog onbekende reden vrij in het riool. De brandweer van Tiel heeft opnieuw de riolering doorgespoeld... en daarmee is de geur voor nu iets verminderd, maar nog niet weg. Het Russische leger zegt dat het in het westen van het land vier Oekraïnse drones heeft neergehaald. In de Russische stad Belgorod raakte een flatgebouw beschadigd. De gouverneur gaat uit van een droneaanval. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gouverneur deelt op Telegram foto's van het incident. Daarop is een beschadigde gevel van een appartementencomplex te zien. Steden in West-Rusland, zoals Belgorod en Moskou... worden steeds vaker aangevallen door Oekraïnse drones. Vooralsnog blijft de schade beperkt. Adolfo Macias, de leider van de Ecuadoriaanse bende Los Choneros... is overgeplaatst in de beruchte Litoral-gevangenis. Omdat hij de onlangs vermoorde presidentskandidaat Vicentio zou hebben bedreigd... gaat hij nu naar een zwaar beveiligde afdeling. Voor die verplaatsing werden 4000 agenten en militairen ingezet... in en rondom de gevangenis in Ecuador. Het weer, vanavond enkele opklaringen. Vannacht is het helder met in het midden van het land wel kans op mist. Het wordt een graad of 15. Morgen zonnig met een warme lucht uit het zuiden.